Nijhuis met het ns journaal Minister Opstelten roept op te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding een dienstwapen gebruikten. Vandaag nog werd in een hotel in Zandvoort een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Volgens Opstelten moet er onder meer bij de screening van kandidaatagenten meer aandacht komen voor hun mentale conditie. In een reactie zegt politiebond ACP dat er niet aan een screening ligt, daaraan zo weinig markeren. Wel wil de bond onderzocht hebben of dit soort problemen alleen bij de politie speelt. Ook de komende twee dagen rijden in een groot deel van het land minder treinen. De NS rijdt zondag en maandag met een aangepaste dienstregeling omdat het volgens de spoorwegen storingen voorkomt. Onder meer in de Randstad wordt het aantal intercities gehalveerd. Aanleiding voor de maatregel is het winterweer dat al twee dagen grote problemen veroorzaakt op het spoor. Minister Schultz heeft de NS en ProRail om opheldering gevraagd. Om nieuwe problemen te voorkomen wil Schultz buitenlandse hulp inroepen. Ze denkt aan Zwitsers, omdat die ervaring hebben met winterse omstandigheden. Het Russische gasbedrijf Gazprom kan de grote extra vraag uit Europa niet aan. Veel West-Europese energiebedrijven hadden al geklaagd dat ze minder gas kregen. Gazprom heeft nu voor het eerst toegegeven dat dat zo is. Door de kou van de afgelopen dagen is ook in Rusland de vraag naar gas sterk gestegen. Volgens premier Poetin heeft het eigen land voorrang, maar zet het Russische staatsbedrijf de komende tijd alles op alles om de toevoer naar West-Europa op peil te houden. Voor Nederland hebben de problemen van Gazprom geen gevolgen, zegt de Economische Zaken in Den Haag. Het weer koelt sterk af. De ANWB waarschuwt voor gladheid in het hele land. Vannacht wordt het tussen min 10 en min 15 graden.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 Hij wordt overal gedraaid. Dus de Studio Killers met Auto de Bouncer. Misschien wel de hit van 2000. 12. Naar Super Gold? Nee. ZFM Zandvoort, ja. <laughs> ja, ik draai bij meerdere omroepen, dus dan ga je nog wel eens andere dingen zeggen.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 untamable, but you never know. Make one move, you out of control. Come on, danger girl, let me volunteer. I'm all bulletproof. Let's get out of here. you're the one, but incognito. Kill the lights, let's loose on the floor. She's a lady, I wanna know. Kinda chick, out of control. mais con. Dan Rio featuring Eugene met E-Animal. En daarvoor muziek van Wiz Khalifa met Young, Wild and Free. En dat deed hij samen met de eh, Snoop Dogg.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 Met de nieuwe plaat Dedication to My Ex Miss That. Maar eerst hier de laatste verschijning van Flow Rider. Tezamen met Sia met Wild Ones. Hey, I heard you on Let me we hit fame. I Follow Rivers. Eh, daarvoor nieuwe muziek van Lloyd Futuring, Andre 3000.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 En ja, het bestaat al, al eeuwen, volgens mij vanaf dat ik 16 was, een eh, eh, heel lang geleden is <laughs> toen eh, kwam ik al in de Panama. Dus ja, het is best jammer dat zo'n tent al in ene gewoon gesloten is.